De wedstrijd eindigt op de Koolsingel en worden honderdduizenden toeschouwers verwacht. Abdi Negeye, de winnaar van vorig jaar, is er niet bij. Hij bereidt zich voor op de Marathon van Londen over twee weken. Keniaan Jeffrey Kamworor wil nu een aanval gaan doen op het parcoursrecord van Abdi. De marathon van Rotterdam is te volgen op NPO 1 en via nos.nl en de app. Deze ochtend praat het kabinet en de leiders van de coalitiepartijen verder over de voorjaarsnota. Ze zijn het nog niet eens over hoeveel geld er kan worden vrijgemaakt en waar het precies naartoe gaat. Premier Schoof had vrijdag al klaar willen zijn met het overleg, maar dat is niet gelukt. De brand bij de Loonse en Drunense duinen is nog niet uit en ook nog niet onder controle. Hoe lang het blussen nog gaat duren is onduidelijk... maar een woordvoerder van de veiligheidsregio heeft wel goede hoop... dat er in de loop van de dag het zijn brandmeester kan worden gegeven. Regen en gunstige wind hebben geholpen bij het blussen. Sinds gistermiddag woedt er in het gebied bij het Brabantse Drunen een grote natuurbrand. Tot nu toe is er een oppervlakte van 600 bij 700 meter afgebrand. De Oekraïense luchtverdediging heeft afgelopen nacht tientallen Russische drones onderschept. De luchtafweer meldt op Telegram dat Rusland 55 drones lanceerde... en dat daarvan 43 zijn vernietigd. Wat er met de drones is gebeurd die niet vernietigd zijn is onbekend. Er zijn geen meldingen van schade of slachtoffers. Vrijwel dagelijks zijn er nog luchtaanvallen door Rusland. Gisteren was er een aanval met 88 drones. Het weer na weken van droogte trekken er weer buien over het land. Vanuit het westen is er in de middag ook zon, bij maximaal 17 graden.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 Maar ik ga bijvoorbeeld beginnen met Terumasa Hino. Hij is een Japanse trompetist. Hij woont en werkt in New York en hij wordt beschouwd als een van de beste jazzmuzikanten van Japan. Hij speelt trompet, cornet, maar ook vlugelhorn. Hij heeft in 1993 een album gemaakt dat heet Unforgettable. En daarop speelt hij samen met Cedar Walton op piano... David Williams op bas en Michael Carvin op drums. Tirumaso Hino en het nummer heet Blues Smiles. heerlijke klanken van Teru Hino met Blue Smiles... ga ik verder met Afisha Cohen, de Israëlische bassist. Hij is natuurlijk ook getroffen door al het geweld in, eh, in Israël... en heeft eh, eh, grote moeite gehad om daarna weer aan de slag te gaan. Maar hij heeft een prachtig album afgeleverd. Dat heet Ashes to Gold. En daarvan ga ik draaien Adagio Assai. Het is een bewerking van een klassiek concert van Ravel pianoconcerto in G major. En eh, ja, het is een mooie jazzuitvoering geworden. Gaat u zelf eh, luisteren. Fisha Cohen met het nummer Adagio Assai van zijn laatste album Ashes to Gold. Ik ga verder met Ned Beershaw. Het komt van zijn album The Sixth Sense en het nummer heet Adin. Netbeer Shaw met het nummer Edin, Adin. Ik ga verder met een eh, jonge muzikant, Sam Taylor, een tenorsaxofonist. Hij bracht in 2015 zijn uh, debuutalbum uit, My Future Just Past. Nou, ik denk dat zijn future net begonnen is. Hij heeft een heerlijk album afgeleverd. Hij speelt erop samen met Aiden O'Donnell op akoestische bas en Tara Okamoto op drums... Sam Taylor is, een, ehm, is eigenlijk een, eh, een, eh, saxofonist met een stevige sound. Je hoort wat van Coleman Hawkins, Ben Webster... maar misschien ook wel Dexter Gordon en soms ook Sonny Rollins in zijn muziek. Het nummer wat ik ga draaien is het gelijknamige nummer van de cd... My Future Just Past, Sam Taylor. Taylor met My Future Just Past. Ik ga verder met een eh, bijzonder album. Het is van het Simple Acoustic Trio. Het is een Pools jazz eh, trio. En daarop spelen Marcin Wasilewski... op piano Womir Kurkiewicz... en op dobbelbas, dubbelbas uh, Michal Miskiewicz. Zij zijn onder ja, mentorschap van Thomas Danko gegroeid. En ze hebben een eh, prachtig album eh, neergelegd. Dat heet eh, Comeda. En daarvan ga ik nummer draaien. Dat heet Ballet for Bernd. Het Simple Acoustic Trio. Het Simple Acoustic Trio met Ballad for Burns. Ik ga verder met Sun Mi Hong. Zij is een, ehm, een artiest enorm in opkomst. En zij is een mooi voorbeeld van de jonge artiesten die naar Nederland zijn gekomen... om aan de conservatoria te studeren. En zij heeft in 2017 haar band opgericht, haar quintet... samen met saxofonist Nicolo Ricci... bassist Alessandro Fongaro en trompetist Alistair Payne met wie zij een duo vormt. En nog steeds zijn zij van de partij. En dat is aangevuld met de pianiste Charin In. Zij heeft eh, drie albums gemaakt. First Page in 2017, Second Page in 2020 en Third Page is haar derde album. En daar ga ik een nummer van draaien. En dat nummer heet 0191. Soon Mi Hong. Mi Hong. Van de moderne klanken van Mi Hong ga ik toch een grote sprong maken terug naar het verleden. Ik ga naar een eh, tweeluik rondom het nummer Loverman. Ik was bezig met het samenstellen van deze uitzending en ik kwam eh, een artiest tegen die ik nog niet eerder had eh, gedraaid, Ram Ramirez. En hij blijkt de componist te zijn van het nummer Loverman. En Loverman is natuurlijk een jazzklassieker geworden. En daar vond ik in mijn collectie twee heerlijke nummers van de heerlijke uitvoeringen van. Eén van Billie Holiday. En zij is daar natuurlijk eh, helemaal bekend mee geworden. Want hij heeft het nummer voor haar geschreven. En het tweede nummer is een uitvoering van Sarah samen met het Count Basie Orchestra. Dus ja, we gaan een grote sprong terugmaken in de tijd. Eerst Billie Holiday met Loverman en daarna Sarah met Loverman. I don't know why, but I'm feeling so sad. I long to try something I've never had. Never had no kissing. Oh, what I've been missing. Love a man, oh, where can you be? the night is cold and I'm so all alone. I'd give my soul just to call you my own. Got a moon above me, but no one to love me. Love a man, oh, where can you be? that the thrill of romance can be like a heavenly dream. I go to bed with a prayer that you'll make love to me. Strange as it seems, someday we'll meet and you'll drown my tears. Then whisper sweet little things in my ears, a hugging and a kissing. all what we have been missing. Love a man. Love. way. I don't know why, but I'm feeling so sad. I long to try something I've never had, never had no kissing. Ooh, what I've been missing, a love of man. is so cold And I'm so all alone I'd give my soul Just to call you my own Got a moon above me But no one to love me Love a man what we've been missing. Love a man. tweemaal Loverman. Eerst van Billie Holiday en daarna van de prachtige stem van Sarah samen met Count Basie en zijn orchestra. Ik ga gauw verder. Ik heb uh, klaarstaan Klaus Ignatjek. Hij eh, speelt piano samen met Jean-Louis Racine Vos op bas... en Hans Dekker op drums. Het nummer heet El Gaucho en het komt van het album Songs We Dick. Klaus Ignatjek. Klaus Ignacek met El Gaucho. Ik ben eh, al toegekomen aan het nieuws van 11 uur over uh, één minuutje. Dus ik heb nog een klein stukje over. Blijf vooral luisteren, want na het nieuws van 11 uur heb ik nog veel meer heerlijke muziek. En voor nu dan nog een klein stukje van Buddy Colette. Eh, het nummer heet Why Do You Linger en het komt van het album Bossa Nova.